Drie uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De daders van de aanslag in de Beierse plaatsen Ansbach en Würzburg... hadden geregeld contact met leden van terreurgroep IS. Volgens de Duitse krant Der Spiegel blijkt uit de gespreksgeschiedenis van hun telefoons... dat ze berichten uitwisselden met IS-leden in onder meer saudi arabië Die hielpen de jongen die in Würzburg treinpassagiers aanviel bij het bedenken van die aanslag. De uitgeprocedeerde Syrische asielzoeker die zichzelf opblies bij een festival in Ansbach... had tot kort voor de aanslag een chatgesprek waaruit blijkt dat de aanslag anders verliep dan gepland. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat directeuren van de Alliade Zorggroep in Heerenveen het vertrouwen in de zorg ernstig hebben aangetast. De directeuren hadden dubbele petten op en besteden klussen bij Alliade uit aan hun eigen bedrijven. Die bedrijven verdienden er ruim 7 ton mee. De inspectie voor de gezondheidszorg concludeerde dat de code voor goed bestuur is geschonden. Volgens Van Rijn moeten cliënten kunnen vertrouwen op de integriteit van zorginstellingen. Inmiddels is een van de directeuren al vertrokken en de ander vertrekt eind dit jaar. De grootste braderie van Europa in de Noord-Franse stad Lille is afgelast vanwege terreurdreiging. Volgens de gemeente is het risico op een aanslag te groot en kan de veiligheid niet worden gewaarborgd. Jaarlijks bezoeken zo'n 3 miljoen mensen de braderie. Het evenement zou op 3 en 4 september worden gehouden. In honderden vrachtwagens die in de dagen voor de braderie in de stad zijn... kunnen bommen of kalasjnikos worden verborgen, zegt de burgemeester van Lille. En wij kunnen onmogelijk iedereen controleren in de mensenmassa. Daarnaast past het volgens de burgemeester niet bij de sfeer van de braderie... als overal helikopters vliegen en scherpschutters op de daken lopen. Het weer vrij zonnig, vooral vanmiddag in het binnenland nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgenochtend vooral in het noordoosten een enkele bui. Verder droog en veel zon. En morgen wordt het een graad of 22 en zondag in het binnenland 25 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Het is niet druk in de Randstad, maar er zijn toch een paar files door ongelukken en pechgevallen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen 3 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en knooppunt Diepenburg 3 na een ongeluk met een vrachtwagen. Alleen de vluchtstrook is daar open. De A15 Rotterdam-Gorkum is dicht na een gekantelde vrachtwagen. Tussen Knoop en Hennekido Ambacht 3 kilometer. Het verkeer kan dan via de parkeerplaats met moeite langs. Maar het levert drie kwartier vertraging op. Rij voorlopig maar om via Dordrecht. Dan de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond, 5 kilometer. En er ligt wat rommel op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder.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 En dat is nu voor het eerst echt groot aangepakt. Een Jaren geleden begonnen met een paar vrienden onderling en nou is het gewoon uitgeroepen tot eh, het evenement eh, van het eh, jaar bijna, wel ik wel zeggen. Maar goed. Hey, daar gaan we straks dus even mee contact opnemen. Voor de rest hebben we natuurlijk gewoon weer de top 40 helemaal voor je klaarstaan. De top 40 van de 32e week van 2016. Deze week 13 stijgers, 13 zittenblijvers, 12 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Britney Spears is weer eh, terug van eh, even weg geweest eh, te zijn. Ze is weer in de lijst terecht gekomen. En Katy Perry staat erin. Vorige week heb ik het al even over gehad met het donkere nummer. Maar ze heeft nou toch de hitlijsten gehaald. Welke plaatsen die staan, dat hoor je zo direct natuurlijk zijn ook eh, twee uh, artiesten weer uit de lijst verdwenen daardoor. Hanson Poets met Get Up, na pas vier weken uit de lijst verdwenen. En Martin Jensen met All I Wanna Do, ook na vier weken uit de lijst alweer verdwenen. En dat is eh, best snel, al zeg ik het zelf. Snelstijger uh, deze week in handen van eh, Charlie Poet samen met uh, Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. Acht plaatsen gestegen. En de snelste daler is eentje die pas drie weken in de lijst staat. Zak Noël samen met Salvi met Trumpets negen plaatsen gedaald. In hun derde week dus. Welke plaatsen die eh, terechtkomen, dat, eh, of je hebt vorige week goed opgelet dat je er nog weet. En anders vertel ik het eh, je zo direct gewoon. Hey, we gaan beginnen met de top 40 en dat doen we met de nummer 40. Maar niet voordat we naar de top 3 van vorige week hebben geluisterd. Nummer 3.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 Ik heb mijn laptop meegenomen, maar die is toch een partij stoffig, joh. Ik weet niet of je daar wat hebt aan die informatie. Hé, hey, dat was de top 3 van eh, vorige week. Zo direct om eh, kwart voor vijf de top 3 van eh, deze week. Maar zoals ik al zei, we beginnen met de nummer 40 van deze week. Jess Glynn is dit, met Ain't Got Far To Go. de tweede keer op uh, nummer 40 uh, eh, Vorige week op 37, die week daarvoor op uh, eh, 40. Ooit op 32 geweest en hoger is het niet gekomen. Maar wel ondertussen alweer 15 weken lang in de lijst der lijsten. De Euro Breakdown. Door met de nummer 38. Dit is DNC Cake by the Ocean. Een paar weken geleden nog op nummer 1.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 bij diverse cafeetjes ook een hoop trompetten kan horen... want het is weer Jazz Behind the Bar vandaag. En dan met jazz hoor je altijd een beetje trompetjes tussendoor te hebben zo. Maar dat begrijp je wel. Second wel was dit samen met Salvi en Champal snelste daler eh, van eh, deze week met mijn liefste 9 plaatsen van 26 naar 35. De Euro Breakdown. Hij zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer. En deze dame staat op een 33e plaats. nou, op achtjarige leeftijd eh, doet zij auditie voor de Mickey Mouse Club. Ja, ken je dat nog? Nou, op dat moment wordt ze afgewezen vanwege haar eh, leeftijd. Ruim twee jaar later krijgt ze wel een eh, plekje naast Christina Aguilera en Justin Timberlake. En in 1997 eh, raakt ze in gesprek om deel uit te gaan maken van de, van de groep Innocence. Nou, uiteindelijk besluit ze te gaan voor haar solo-carrière. En nog een jaar later werkt ze met onder andere Max Martin en Dennis Pop aan haar debuutalbum. Nou begin 1999 eh, dan verschijnt haar eh, eerste album Baby One More Time. En heb ik het natuurlijk over Britney Spears. Waarvan de titelsong ook eh, in ons land de eerste plaats bereikte. Ook de opvolger Sometimes wordt een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. En Crazy and Born to Make a Happy komen als derde en vierde single ook in de top 5 terecht. Of zij dit het Again wordt haar derde nummer 1 hit dan. En verschijnt als eh, volloper eh, van haar gelijknamige soloalbum. Nou, met het album gaat ze voor het eerst op eh, tournee buiten de Verenigde Staten. Waar ze in Nederland het Gelredome aandoet. Nou, sindsdien ehm, tekende ze een contract met Pepsi. Voor maar liefst, schrik niet, 7 miljoen euro. Nou, kort voordat, het, voordat in 2001 het album Britney verschijnt. Nou, in 2003 maakt ze dan een duet met Madonna via Me Against the Music. En voor Spears is dat inmiddels haar 14e eh, top 40 hit. En de voorloper van haar vierde album In The Zone. En in januari 2004 is ze voor 55 uur getrouwd. Jawel, dat is langs de huwelijk eh, ooit van haar. Met eh, Jason Alexander. En later dit jaar krijgt ze een relatie met Kevin Federline. Nou, ook lanceert ze haar eerste geurtje dan. Ja, als een bijbehorende artiest goed goede artiest moet je een geurtje of een kledinglijn of iets eh, hebben tegenwoordig. Alleen een stem is niet voldoende. Nou, in 2005 dan zijn we dan aangekomen. Wordt haar eerste zoon, John Preston Federline, geboren. En een jaar later bevalt ze ook eh, van Jaden James. Als kort daarna haar relatie met eh, Kevin tot een einde komt... gaat het met Britney Berg afwaarts. Zo wordt ze eh, opgenomen in eh, verschillende klinieken. Raakt ze de voogdij over haar kinderen kwijt. En wordt ze onder eh, verscherpt toezicht geplaatst. Na 2011 werkt Spears aan haar terugkeer met de single Hold It Against Me. Nou, op dat moment de voorloper van haar zevende album Femme Fatale. Nou, de single kwam op nummer 1 in de Verenigde Staten. Waar het in ons land maar een 25e plaats behaalde. En eind 2012 komt eh, mevrouw Spears weer tegen. Op de eerste plaats in de samenwerking met eh, Will I Am. Op het nummer eh, Scream and Shout. Dat werd met totaal zeven weken de langst genoteerde Spears hit op nummer 1 in Nederland. Nou, Will I Am produceerde ook haar achtste studioalbum Britney Jane. Nou, we zijn een beetje aan de tegenwoordige tijd eh, van eh, Britney Spears aangekomen. Want in 2013 kreeg ze dan een permanente show in eh, Las Vegas. En die reeks weet ze in 2015 voor nog eens twee jaar te verlengen. En ondertussen werkt ze aan haar negende studioalbum. En daarvan is Make Me haar samenwerking met de G-Eazy, de eerste single. En die eerste single van dus haar negende studioalbum... is deze week nieuw binnengekomen in de Europese hitlijsten... op een hele mooie 33e plaats.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 Dit is Mark Perry samen met Shy Martin met The Ocean. En ik kan je verklappen dat hij deze week pas in, de in de Nederlandse top 40 terecht is gekomen. Maar vorige week dus al in Europa goed opgepakt.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 25 eh, van deze week. Clean Bandit. Met, eh, samen met eh, Louisa Johnson met Tears. Vorige week nieuw binnengekomen op 30 deze week. Dus naar 25. Hey, na het volgende nummer gaan we even contact opnemen met het strand.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 Hey, en uh, probeer contact op te nemen met het strand. Maar ik denk dat ze te druk bezig zijn nog met... ja, zal wat drinken zijn. Zoals je weet, wel heb gemerkt... Tim Komma slaan we even over deze week. Dat omdat hij zelf nu aan het rijden is op circuitpark Zandvoort met de DNT. En het is een hele belangrijke en eh, best wel eh, lange race. En dan heeft hij eh, even geen tijd hiervoor. Maar dan gaan we volgende week gewoon weer inhalen voor je. Dat is geen probleem. Ik had het er vorige week al over. Katy Perry is weer terug. Want ze heeft weer een nieuw nummer. Het nummer Rise wordt uitgebracht, die ze nou heeft uitgebracht... dus ter ere van de Olympische Spelen in Rio.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 En dat, terwijl dat hij voor de Olympische Spelen is voor Rio. Speciaal wordt de ere daarvan gemaakt. Maar goed, weet je, ze staat wel in de lijst. Toch nieuw binnengekomen op 21. Even hey, we gaan door met de nummer 17.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 Hey, we gaan er dit, dit uur uit met Red Hot Chili Peppers. En dat doen we met Dark Necessities. En nou, hij zal waarschijnlijk dit niet tot aan nieuws draaien, maar dat maakt niet uit. Ik heb nog een leuk nieuwtje zo direct voor je klaarstaan. Maar eerst dus de nummer 14 van deze week. Red Hot Chili Peppers is dit met Dark Necessities. Eh, deze week eh, blijven zitten op een eh, veertiende plaats. En ooit een vijfde positie gezien. Hey, even een heel kort berichtje voordat we naar het nieuws gaan. Want Britney Spears is in de lijst gekomen. Hoe geeft ze haar geld uit? Nou, Britney Spears staat nog steeds onder financiële toezicht. En dat geeft een eh, vrij inkijkje op eh, hoe ze de geld eh, uitgeeft. Want ze hebben een uitgavenlijstje.